Door negens met het NOS-journaal. Het kabinet komt met een actieplan, zodat grote groep loopt het risico om in de schulden terecht te komen. Staatssecretaris van Sociale Zaken Van Ark gaat daarom met de gemeente praten over extra maatregelen. Ze komt met 40 actiepunten, zo gaan incassokosten voor boetes omlaag, moeten ook lage boetes in termijnen betaald kunnen worden en moeten iemands schulden in één keer bij dezelfde rechter worden behandeld. Verder komt er een incassoregister waar alleen bona fide incassobureaus voor in aanmerking komen. Het overleg tussen minister Wiebes en Groningen over het versterken van huizen in het aardbevingsgebied is vastgelopen. De provincie, de gemeenten en maatschappelijke organisaties hebben het overleg opgeschort. De partijen kunnen het niet eens worden over het versterken van bijna 1600 huizen in Appingedam, Delfzijl, Temboer en Overschil. De regio vindt dat die snel moeten worden aangepakt, maar Wiebes wil eerst een onderzoek afwachten naar de gevolgen van het afbouwen van de gasproductie. In een technische school in Ede woedt nog altijd een grote brand. Brandweerkorpsen uit de hele regio helpen er met blussen. Voor zover bekend zijn er geen gewonden. De brand brak rond 11 uur afgelopen avond uit in het gebouw op bedrijventerrein Frankeneng. Zondag was er op dat terrein in Ede ook al een zeer grote brand. Het weer, de buien worden langzaam minder. Minimumtemperatuur vannacht graad of 14. Vanochtend is er weer zon, zijn er wel wat stapelwolken. Met later in het zuiden opnieuw kans op onweer.